Mark Visser met het NOS-journaal. De wachttijd voor asielprocedures is verder opgelopen. Aanvragen worden gemiddeld na een jaar en vier maanden in behandeling genomen... zegt Vluchtelingenwerk Nederland, dat cijfers vergeleek. Drie maanden geleden lag de wachttijd volgens de organisatie nog onder een jaar. De vertraging is volgens Vluchtelingenwerk het gevolg van slechte planning... bezuinigingen en te laat ingrijpen van staatssecretaris Harbers. Het Bronnevo ziekenhuis gaat uiterlijk in 2024 dicht... heeft het Haaglanden Medisch Centrum net bekendgemaakt. Vanaf juli is het Bronnevo al in de weekenden dicht. Eerder was er al een geheim rapport uitgelekt waarin staat dat het ziekenhuis dicht moet... om de andere twee locaties van het HMC een betere toekomst te geven. De zoekactie naar de Argentijnse voetballer Sala is vanochtend hervat. Hij was maandag in een privévliegtuig van het Franse Nantes... op weg naar zijn nieuwe club Cardiff in Wales... Het toestel verdween boven het kanaal van de radar. Gisteravond werd de zoektocht gestaakt... zonder dat er een spoor van het privévliegtuig was gevonden. De zoektocht concentreert zich nu ten noorden van Normandië... en de noordkust van het kanaaleiland Jersey. Ook wordt de kustlijn van Normandië afgezocht. Topman Gon van Renault is afgetreden. Gisteravond was al duidelijk geworden dat hij vandaag zou worden vervangen als CEO en bestuursvoorzitter. Gon zit sinds november vast in Japan op verdenking van miljoenenfraude bij Nissan en Mitsubishi, die onderdeel zijn van de Renault-groep.